als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Volgens de minister worden kinderen soms als enige in een andere klas gezet... of moeten ze huiswerk maken terwijl de rest in een pretpark is... Slob wil dat de organisaties voor basis- en voortgezet onderwijs afspraken maken om te voorkomen dat er in de toekomst nog kinderen buiten de boot vallen. Lukt dat niet, dan wil hij de wet aanscherpen. De Belgische Voetbalbond ligt onder vuur vanwege een lied om het nationale elftal te steunen tijdens het WK. Het nummer zelf is nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat rapper Damso het gaat zingen. Zijn eerdere teksten waren volgens de Belgische Vrouwenraad en meerdere sponsoren van de Rode Duivels seksistisch. Vicepremier De Croo zegt dat de voetbalbond een voorbeeldfunctie heeft en daarom een andere zanger moet zoeken. De voetbalbond zegt dat Damso de zanger van het WK-lied blijft. Steeds meer gemeenten doen contant geld in de ban. Mensen kunnen in steden als Leiden, Tilburg en Amersfoort alleen nog met een pinpas betalen, schrijft de Volkskrant. De gemeenten vinden pinnen niet alleen veiliger, het bespaart ook tijd en kosten, doordat het niet langer nodig is om wisselgeld in huis te hebben. De nationale ombudsman vindt dat mensen die liever met cash betalen die keuze moeten hebben. Ook toezichthouder de Nederlandse Bank vindt dat er tenminste één balie zou moeten zijn waar contant geld wordt geaccepteerd. RTL Nederland trekt minder kijkers en verdient daardoor minder aan reclames. De winst van de zendergroep daalde daardoor met bijna 10 naar 87 miljoen euro. En ook de omzet daalde met 4 Vanwege de slechte kijkcijfers van RTL Late Night werd vorige week bekend dat presentator Umberto Tan wordt vervangen door Twan Huis.